uur. Hier in met het NOS Journaal. De Australische premier Albanese heeft alle deelstaatpremiers met spoed bij elkaar geroepen... na een nieuwe antisemitische aanslag in het land. In de nacht van maandag op dinsdag werd een kinderdagverblijf in Sydney in brand gestoken... en werden er antisemitische leuzen op de muren gekalkt. De crash is niet specifiek Joods, maar staat wel vlak naast een synagoge en een Joods-orthodoxe school. Het is de zoveelste antisemitische aanval in Australië in de afgelopen maanden... Sinds de oorlog in de Gazastrook uitbrak zijn de spanningen in de samenleving sterk toegenomen. Donald Trump heeft op zijn eerste werkdag als president meteen allerlei besluiten genomen. Zo trok hij de Verenigde Staten terug uit het klimaatakkoord van Parijs... en wil hij dat de VS vertrekt uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook verleende hij gratie aan vrijwel alle verdachten van de kapitoolbestorming vier jaar geleden... Van zes belangrijke leiders van de aanval heeft hij de straf verlaagd... waardoor ze op vrije voeten komen. Een man die zondag dood werd gevonden op een parkeerplaats in Valkenburg bij Leiden... is waarschijnlijk met opzet aangereden. Het slachtoffer is een man van 36 uit Noordwijkerhout. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie waren er al snel aanwijzingen dat het om een misdrijf ging. Er zijn drie verdachten opgepakt. Twee mannen van 29 en 30 uit Rotterdam en Hoorn en een vrouw van 29 uit Leiden. De afgelopen dag heeft Israël meer dan 900 vrachtwagens met hulp de Gazastrook binnengelaten. Volgens de afspraken met Hamas moet Israël dagelijks minimaal 600 vrachtwagens toelaten... met onder meer voedsel, brandstof en medische middelen. Het weer. Het is grijs en er kan ook wat motregen vallen.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 Give me the on the left hand side. Pass the touchy the left hand side. It a go Give me the music, make me jump and It a go done. Give me the music, make me the You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo.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 en wil hij dat de VS vertrekt uit de Wereldgezondheidsorganisatie. De Australische premier Albanese heeft alle deelstaatpremiers met spoed bij elkaar geroepen na een nieuwe antisemitische aanslag in het land. Een kinderdagverblijf in Sydney werd in brand gestoken en er werden antisemitische leuzen op muren gekalkt. Een man van 36 die zondag dood werd gevonden op een parkeerplaats bij Leiden... is waarschijnlijk met opzet aangereden. Er zijn drie verdachten aangehouden. Het weer. Het is grijs en er kan ook wat motregen vallen. Vanmiddag hier en daar opklaringen, maar op de meeste plekken blijft het bewolkt.